Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Istanbul zijn zeker 30 mensen opgepakt die wilden meedoen aan een Pride-optocht. Ze werden vlak na de start van de mars door de politie omsingeld. Ook enkele journalisten die verslag deden van het evenement zouden zijn opgepakt. De Pride Mars en andere LHBTI-evenementen zijn al jaren verboden in Turkije... President Erdogan geeft LHBTI'ers de schuld van het dalende geboortecijfer in het land. hij stelt dat homo's, lesbiennes en anderen die afwijken van de heteroseksuele norm... de traditionele waarden aantasten. In Spanje is dit weekend een hitterecord gebroken. In El Granado in het zuiden werd het 46 graden. Nooit eerder was het in juni zo warm, zegt de Spaanse Weerdienst. Het oude record dateerde uit 1965... Ook op andere plekken in Spanje en Portugal is het extreem heet. Tot nu toe zijn er geen hittedoden gemeld. Een van de laatste oppositiepartijen van Hongkong heeft zichzelf officieel ontbonden. Volgens de partij vanwege de enorme politieke druk. In 2020 werd een wet aangenomen die het stadsbestuur meer mogelijkheden geeft om tegenstanders aan te pakken. En sindsdien zijn er steeds minder oppositiepartijen in Hongkong. Douwe Bob heeft zijn optreden op een Joods voetbaltoernooi op het laatste moment afgeblazen... omdat hij naar eigen zeggen werd geconfronteerd met een zionistische poster en pamfletten. Een woordvoerder van het toernooi in Amsterdam zegt dat er sprake was van een misverstand over de betekenis van de term zionisme. Maar volgens de manager van Douwe Bob doet het er niet toe wat er op de poster staat... omdat er was afgesproken dat er geen politieke uitingen zouden zijn... Zowel Douwe Bob als de organisatie van het voetbaltoernooi in Amsterdam... zeggen te balen dat het optreden niet doorging. Het weer nog lang zonnig en warm met vanavond uiteindelijk een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan tropisch warm, maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging... Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10.